Dat meldt de kustwacht. Het is nog niet duidelijk of deze containers al zijn aangespoeld. De kustwacht waarschuwt om de inhoud niet aan te raken en politie of brandweer te waarschuwen. De containers zijn afkomstig van een van de grootste containerschepen van Europa. 21 ervan zijn inmiddels gestrand op Vlieland, Terschelling en Ameland. Enkele andere zwerven in zee tussen Ameland en Schiermonnikoog. Het opruimen kan nog dagen duren. De Nederlandse dopingautoriteit en 15 andere nationale dopingagentschappen willen dat Rusland direct weer geschorst wordt. In een verklaring schrijven ze dat het onacceptabel is dat het Russische nationale dopingbureau Ruzada zich niet heeft gehouden aan afspraken met het Wereld Antidopingagentschap WADA. De Russen hebben niet op tijd gegevens voor doping aangeleverd. Drie jaar geleden bleek dat Ruzada betrokken was bij door de staat gefaciliteerd dopinggebruik. Daarop werd het dopingbedrijf, eh, dopingbureau geschorst... en waren Russische atleten niet welkom op verschillende sportevenementen. Onder meer op de Olympische Winterspelen. Het dodental van de aardverschuivingen en overstromingen in de Filipijnen staat nu op 85. Volgens het Nationale Rampencentrum worden nog zo'n 20 mensen vermist. De slachtoffers kwamen om het leven toen huizen instortten door de aardverschuivingen... en die ontstonden weer door zware regenval. Duizenden mensen moesten hun huis uitvluchten. Reddingswerkers hebben inmiddels een paar afgezonderde gebieden in de Filipijnen bereikt. En de politie en het leger zijn bezig de geblokkeerde wegen vrij te maken.